beelden van Zandvoort nu. En Ton de Rommel eh, voorziet eh, dat eh, van commentaar. Dat is ook echt oergenoegelijk, maar niet alleen voor Zandvoorters, maar ook, vele, vele toeristen vinden het ook heel leuk om te zien. Heb je ook het idee dat, dat er dus mensen zijn die zeggen van, dat is zo, dat is zo'n leuk weekend voor wat er in Zandvoort is, die komen speciaal voor dat weekend eventjes over? Ja, want ik, ik, ik krijg ook de post binnen van, eh, van, eh, van onze website. En daarin eh, wordt al vrij vroeg gevraagd. Wanneer is het festival precies? Nou, wij proberen dat standaard het laatste weekend van september te doen. Dus daar zit wel een goed ritme in. We hebben dat één keer verplaatst, omdat toen de A1 plaatsvond. Ja. was daar was Ben Zonneveld niet blij mee. Maar dat, dat, dat, die, <laughs> oh. nee hoor, fantastisch die A1. Laat morgen maar weer komen. Ja, laat, dat buiten twijfel zijn. Ja, ja, ja, Maar, en dan merk je ook de mensen, oké, wie komen er? wat is het programma? Want dan gaan gaan een hotelletje boeken. Nou, dat is toch fantastisch? Juist. Ja. Ehm, ja. Nou, uh, het wordt gewoon een heel druk. Ja, het enige wat we, wat we, wat we heel graag willen is dat eh, de, er is al zoveel water gevallen van de eh, La Nina. Laat het maar gewoon <laughs> even overwaaien nu. Hè? Ik bedoel, dus het is volgende week gewoon weer prachtig weer. ik hoop het. Tot nu toe hebben we mazzel gehad en, ik hoop dat we dat weer hebben. Ja. Mocht het een beetje minder zijn in de zon, als het maar droog is. Goed. Ja. Eh, en, 13... en, anders zijn er schuillocaties, maar dat staat allemaal uitgebreid op het programma. Als je zaterdag de dorp loopt, kom even kijken naar de dorpsomroepers. Dan krijg je alvast een flyer voor de zaterdagavond en voor zondag. En dan kun je alle programma, alle de details daarin eh, lezen. Duidelijk verhaal. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Jullie bedankt. Ja, eh, aan dit eh, programma werken de volgende mensen mee. Don de Grebber was vandaag de gast hier in Hotel Hoogland.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 Jobboots met het NOS-journaal. In twee maanden tijd zijn ruim 100 meldingen binnengekomen van seksueel misbruik van kinderen... die door de overheid bij de jeugdzorg zijn ondergebracht. De meldingen zijn gedaan bij de commissie Samson. Die werd dit voorjaar ingesteld toen bleek dat er bij meldingen van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk... ook kinderen betrokken waren die door de kinderbescherming in katholieke instellingen waren geplaatst. Van de meldingen die zijn binnengekomen is een deel verjaard. Recentere gevallen stuurt de commissie door naar het Openbaar Ministerie. Het oud-CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek wordt geen directeur van het op te richten Huis voor de Democratie. Schinkelshoek voelt zich te beschadigd om de functie op zich te nemen. Drie weken geleden trok hij zich uit onvrede over de samenwerking met de PVV terug uit de landelijke politiek. Hij wilde geen Kamerlid meer worden. Fractieleider Verhagen betreurde het vertrek van Schinkelshoek, maar deed er ook luchtig over, omdat Schinkelshoek al een nieuwe baan had. Schinkelshoek noemt dat een onjuiste voorstelling van zaken. Hij vindt het niet chic hoe het CDA met critici omgaan. De TU Delft gaat in geval van nood medische isotopen produceren voor Nederlandse ziekenhuizen. De onderzoeksreactor van de universiteit wordt daarvoor aangepast. Het dreigt geregeld het tekort, omdat maar vijf kernreactoren in de wereld isotopen produceren, waaronder die in petten. Die reactor kwam begin dit jaar stil te liggen door een lekkende leiding, maar is twee weken geleden weer opgestart. De isotopen worden gebruikt voor het opsporen van tumoren en de behandeling van kanker. CDA-wethouder Wienans van Maastricht is afgetreden. Aanleiding is de gang van zaken rond de aankoop van het MVV-stadion. De raad was woedend dat de voetbalclub nog een schuld van 80.000 euro bleek te hebben. En dat was tegen de afspraak in. Wienans hield de eer aan zichzelf toen de raad op het punt stond een motie van wantrouwen tegen hem aan te nemen. Het weer vanochtend vrij zonnig, maar in het westen neemt de bewolking snel toe en volgen er buien.